Velden met het NOS-journaal. Ook in de buurt van de straat van Hormuz is een Amerikaans gevechtsvliegtuig gecrashed. Dat meldt de New York Times op basis van bronnen die zeggen dat de piloot zou zijn gered. Eerder vandaag werd bekend dat boven het midden van Iran ook een gevechtsvliegtuig werd neergehaald. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media rond dezelfde tijd. Iran claimt beide toestellen te hebben neergehaald. Correspondent Rudy Bauma daarover. Dit is het eerste Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat door de Iraniërs uit de lucht is gehaald... en een grote klap voor de regering Trump... Die stelt dat het Iraanse luchtafweergeschut zwaar is verzwakt en de oorlog zo goed als gewonnen is. Ook uit het andere toestel zou een piloot zijn gered. Een co-piloot wordt nog vermist. Een man die verdacht wordt van ontucht, aanranding en verkrachting van cliënten in de zorginstelling waar hij werkte, moet, als het aan het OM ligt, drie jaar de cel in. Het gaat om een man van 50 uit Zeeland, waar hij ook werkte bij zorginstelling Emergis. Daar werkte hij met vrouwen die al een trauma hadden uit het verleden. Met twee van hen zocht hij seksueel contact door stiekem op hun kamers te komen. Tijdens zijn carrière werd hij twee keer eerder ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Dat was bekend bij de instelling waar hij werkte. Bij een oefening van de brandweer in Antwerpen is bij toeval een stoffelijk overschot gevonden. Het gaat mogelijk om het lichaam van een man die al 25 jaar vermist was. Het lichaam werd namelijk gevonden in de auto van de vermiste man, schrijft de VRT. Een installatie bij Tata Steel in IJmuiden stootte veel van de kankerverwekkende stof chroom 6 uit. Het staalbedrijf legt de installatie daarom stil. Tata wil met maatregelen de uitstoot omlaag brengen. Het is onduidelijk of omwonenden risico hebben gelopen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het overwegend bewolkt... met soms regen of motregen. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden. Later in de nacht wordt het in het noorden en westen droog.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 still wave but in the morning? Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. woman seems like this is never ending. But I refuse to let it end me. Mentally, spiritually, physically, I need my peace. Oh, I need my peace. Sometimes you gotta look in the mirror and say, Good morning, gorgeous. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. to stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up.